Dit is Maud met het NOS Journaal. In bossen en weilanden zijn regelmatig zware gevechten tussen groepen voetbalhooligans. Nieuwsuur meldt dat er afgelopen jaren in het geheim al tientallen keren van dit soort free fights zijn geweest. Bij die gevechten waren hooligans betrokken van onder meer Feyenoord, Fortuna Sittard en Standaard Luik. Ze spreken voor elk gevecht af hoeveel man eraan meedoen en welke regels gelden. De gevechten zijn op afgelegen plekken omdat in stadions meer toezicht is. De Limburgse politie heeft een eind gemaakt aan de ontvoering van een baby. Die was door vijf mensen meegenomen uit een huis in Heerlen. De moeder van de baby raakte bij de ontvoering gewond. De politie heeft de ontvoerders een beek opgepakt, onder wie de ex van de moeder. Het kind is ongedeerd. In Amerika heeft een man met een gestolen politiewagen vijftieners tieners doodgereden. Dat gebeurde in de staat Vermont. De politie kwam af op een auto die in brand stond. Toen een agent het vuur te lijf ging met een brandblusser... ging de man er vandoor met de politiewagen. Toen de agent hem wilde tegenhouden, maakte hij een draai... en begon hij tegen het verkeer in te rijden. De spookrijder reed zeven auto's aan en één daarvan zaten de vijftieners... die allemaal om het leven kwamen. Er zijn ook gewonden, hoeveel is niet bekend. Artsen die hebben gewerkt in Oost-Aleppo willen terug, zegt Artsen zonder Grenzen. In het belegerde deel van de Syrische stad zijn nog maar 35 artsen... en maar zeven van hen kunnen opereren. Veel artsen vertrokken vanwege de burgeroorlog naar Turkije... maar ze kunnen nu niet meer terug. Het Syrische regime besloot in juli de enige toegangsweg naar Oost-Aleppo af te sluiten.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 En we gaan, we gaan beginnen met een, nieuwe cd. Uh, eens even kijken, hij heet de eh, The Life Cycle van de Pel Syndicate. Um, dat is de eerste van de vier nieuwe werken. En je kan het allemaal volgen via peacefulradio.info. Ik wens je veel luisterplezier. this time. the one molded energy into twin forms, equal but opposite, fashioning the goddess and god from the one and of the one. Priyanda Kalikames Tuman kana Hevesini Hayca döres Başmangı Sivanesini Hey Sivanes Tu başmangı доростя, Гей, только зелея.